Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse premier May heeft vanavond met fractieleden conservatieve partij vergaderd over de brexit. Vooraf was de verwachting dat May het daar moeilijk zou kunnen krijgen... na het vertrek van twee hardliners, de ministers Johnson en Davis. Maar volgens aanwezige parlementsleden is het vertrouwen in May niet ter discussie gesteld. May vroeg het vertrouwen in wat de zachte brexit wordt genoemd. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU, maar houdt dan wel nauwe banden met Brussel. Johnson beschuldigt mee in zijn ontslagbrief van ervan dat ze een witte vlag bij zich heeft voor de overgave. We dreigen een EU-kolonie te worden, schrijft Johnson. In een onderzoek naar illegale afslankproducten zijn in Zuid-Holland vier verdachten aangehouden. Ze zouden producten hebben verkocht waar gevaarlijke stoffen in zitten. Op de etiketten staan die stoffen niet vermeld. Toezichthouder NVWA heeft invallen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand. Naast administratie en digitale gegevens zijn er dozen met afslankmiddelen, contant geld en een Porsche en een Mercedes in beslag genomen. De Turkse president Erdogan is officieel begonnen aan zijn nieuwe termijn. In een toespraak zei hij dat Turkije op weg is naar een sterke regering, een sterk parlement en een sterk land. Hij beloofde vooruitgang op elk gebied, van rechten en vrijheid tot grote investeringen. Waarschijnlijk presenteert hij later vanavond zijn nieuwe ministersploeg. Erdogan krijgt als president meer macht dan voorheen... nadat hij daar vorig jaar een referendum over heeft gewonnen. Zo is de functie van premier verdwenen en heeft het parlement minder invloed. Een boer uit Bokstel heeft een boete van 2000 euro gekregen... omdat hij zijn aardappelen beregende met water uit een brandweerput. Die mag alleen worden gebruikt om branden te blussen. Het waterschap had een tip gekregen dat de boer de brandweerput gebruikte. Hij krijgt naast de boete nu mogelijk ook minder subsidie. Het weer, vanavond veel bewolking, af en toe regen. Minimumtemperatuur tussen 10 en 14 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en enkele buien. In de loop van de dag zon en 20 tot 23 graden.